Olaf Palme werd op 28 februari 1986 doodgeschoten voor een bioscoop in Stockholm. De zaak is nooit opgelost. Het Zweedse parlement heeft een wet aanvaard die voorkomt dat zulke zware misdaden verjaren. De verjaringstermijn voor moord, doodslag, volkerenmoord, terrorisme en misdaden tegen de menselijkheid was 25 jaar. Die termijn vervalt op 1 juli aanstaande. De studenten van de Universiteit van Utrecht die het bestuursgebouw bezet hielden hebben hun actie beëindigd. Ze zijn het met het college van bestuur eens geworden over een verklaring. Daarin staat dat de toegankelijkheid van het onderwijs niet afhankelijk mag zijn van de financiële situatie van ouders. Verder zijn er afspraken gemaakt die de medezeggenschap van de studenten moeten waarborgen en over het Utrechts Universiteitsblad. De studentenacties begonnen maandag in verschillende steden. Alleen in Rotterdam houden studenten nog steeds een ruimte bezet. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een bomaanslag drie Amerikaanse militairen omgekomen. De aanslag was gericht tegen een meisjesschool die met Amerikaanse hulp is opgezet. Ook drie meisjes kwamen om het leven. Het is voor zover bekend voor het eerst dat er doden vallen onder de Amerikanen in het gebied. De Pakistanse Taliban heeft de aanslag opgeëist. Bij Heerenveen is trainer Jan de Jonge opgestapt. Crisisberaad bij de Friese club leidde vandaag tot de conclusie dat er geen toekomst voor de jongen meer is bij Heerenveen. De jongen werd in september aangesteld als opvolger van de Noord Trond Soljet. Maar ook onder de jongen bleven de resultaten slecht. Heerenveen staat op de dertiende plaats in de eredivisie. Gisteren verloor de ploeg met 3-1 van VVV. Het weer. Vannacht lichte vorst, later wat regen, mogelijk ook natte sneeuw. En het KNMI waarschuwt voor mogelijk ijzel ten noorden van de grote rivieren. Morgen overdag in het noorden wat regen, het wordt dan 4 of 5 graden. Vrijdag wat meer regen, in het weekeinde op de meeste plaatsen droog. Dit was het NO. Je weet niet wat je hoort, zie je het with holes, distant faces, with no place left to go.